9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De organisatoren van de vreugdevuren in Den Haag en Scheveningen... hebben een laatste poging gedaan de vuren te redden. De verwachting is dat de Haagse gemeenteraad vanavond zegt... dat er tijdens de jaarwisseling geen vuren mogen komen... omdat het afgelopen jaar uit de hand liep. Volgens burgemeester Remkes is de organisatie niet professioneel genoeg. De mensen achter de vreugdevuren zeggen dat de traditie leidt tot saamhorigheid in de wijk... en dat ze willen samenwerken met de hulpdiensten. Actiegroep Grond in Verzet noemt de versoepeling van de PFAS-norm een mooi begin... maar of het genoeg is, is niet duidelijk. Sowieso had het een maand eerder gemoeten, zegt de actiegroep. Doordat het kabinet de norm verhoogt... kan volgens ingewijden driekwart van de stilgevallen bouwprojecten weer worden opgestart. PFAS is een verzamelnaam voor giftige stoffen die niet afbreekbaar zijn. Warehuisketen Hudson's Bay in Nederland heeft uitstel van betaling aangevraagd. Eerder werd al bekend dat Hudson's Bay in slecht weer zit... en op 31 december zijn winkel sluit. Nu wordt gekeken of de 15 warenhuizen... daadwerkelijk tot het einde van het jaar open kunnen blijven. Een vleeshandelaar uit Oosterhout moet een jaar de gevangenis in... omdat hij op grote schaal paardenvlees als rundvlees verkocht. Zelf zegt de vleeshandelaar dat hij van niets wist. Het ging om 850.000 kilo paardenvlees. AZ speelde ook na de winterstop in de Europa League. De club speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Partizan Belgrado. Dat was genoeg nadat koploper Manchester United verrassend met 2-1 had verloren in Kazachstan van FC Astana. AZ kwam terug van een 2-0 achterstand. Feyenoord speelde thuis gelijk met 2-2 tegen het Schotse Rangers. En PSV speelt op dit moment in Portugal tegen Sporting Lissabon. Het weer, de buien zijn bijna het land uit en vannacht klaart het overal op. De temperatuur daalt tot een graad of 6.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 Ja, dat krijg je als je praten en breidt tegelijk. Maar goed, eh, we beginnen <laughs> gewoon met deze hoor. dan is het ook zover dat het op een gegeven moment eh, heel erg eh, fijn is... dat ze zichzelf eh, hebben gemeld. deze band, tenminste het project dan van beeldhouwster Marlene Scherps uit Zandvoort... met een voormalig bandlid waar ze ooit nog mee gespeeld heeft. Namelijk Godworst, André Huigen. dit nummer, ik weet niet of ze dat hier ook live willen gaan spelen bij Alternative FM als ze komen, dan zal dat waarschijnlijk in het eh, nieuwe jaar zijn. En of Lea Bos er dan ook bij is, dat moeten we dan maar weer via de manager eh, Dolly Tempierik dan maar weer gaan regelen. Want eh, wellicht is daar nog wel iets moois van te maken. Welkom bij dit tweede uur. Ging niet helemaal zoals het zou moeten zijn, want ja, ik had deze bedacht om mee te beginnen. Als je op de achtergrond wat, wat hier en daar wat gekwek hoort, dat heeft te maken met een stukje werkoverleg binnen en VVM. Eh, gaat, eh, gaat heel gemoedelijk aan toe. Hoor. We we koffie bij en eh, noem maar op. dat is gewoon eventjes de puntjes op de i zetten. Ik zeg het er maar even bij. Dus als je dat hoort, dan weet je dus dat dat ermee te maken heeft. en ik hoor daarbij te zijn. Dus hebben we besloten om het in de studio te doen. Goed, nieuwe single. de laatste single eigenlijk alweer van New Bliss. En ook zij. Daar zijn wij mee bezig om ze hier naar de studio te halen. Hier is All Comes Down. overleg is eh, afgelopen. Eh, de stand is eh, drie bloedneuzen, twee blauwe ogen en één scheidsrechter ertussen die nu de plaatjes aan het afkondigen is. Dat is de concrete situatie in een studio. Maar goed, ik heb ook een vaste luisteraar die toevalligerwijs ook dit programma zit uit te luisteren terwijl het voetballen aan de gang is. Maar vanavond kunnen we in ieder geval stellen dat er in de Europa League één club in ieder geval mag gaan overwinteren. En dat is AZ. Wat ik begrepen heb eh, is dat er eh, tien man eh, in het veld hebben gestaan. en die dan toch met 2-0 hebben achtergestaan. En uiteindelijk met gelijk spel toch het veld eraf mogen gaan. Ja, dat is AZ. Maar goed, eh, we hebben er nog wat meer voorbeelden. Eh, dan weer terug even naar het lijstje wat eh, betreft dit programma. Want ja, we moeten natuurlijk ook even denken om de plaatjes die we aan het draaien zijn. Nou ja, dit komt allemaal van MP3 af. New Bliss en All Comes Down. Outer Skin, House Spits Out. En als laatste was dit Lassette met het nummer Origami. En ik geloof dat zij nog in de race is om een van de awards te pakken bij de ja, Rotterdamse popprijs. Tenminste, daar gaat het eh, om um, ja, om een categorie Waarbij zij eh, is genomineerd om een prijs eh, te winnen. Dus dat, ehm, dan moet je maar even kijken bij eh, Origami. Of bij <laughs> Origami moet je mij horen. bij Lassette moet je even kijken. En daar zal gerust nog een link staan. Zij is niet de enige. Eline Man bijvoorbeeld is ook bezig om ergens een award uit de Rotterdamse popscene weg te trekken. En ook die is bezig om stemmen te ronselen. Om maar zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen ja, want eh, eh, voor niets gaat de zon op. Dan eh, weer terug naar het materiaal van de afgelopen tijd. The Last Noise. En dit is van die hele onuitspreekbare naam. Kingdom of the Sleazy Bitch en zo aan en zo aan. En dit is een van de werkjes die erop staat van DAP. E ik denk eh, dat je aan de andere kant van de radio hoort eh, te denken eh, zo van... Dit heb ik wel eens eerder gehoord. Tenminste, de invloed zeker. Ehm, want als je goed luistert, dan hoor je toch ook wel duidelijk de invloeden van een illustre Engelse band. Joy Division. En als je dat niet eh, helemaal... Eh, dan eh, is er ook nog een andere. De editors, die zitten denk ik ook nog wel een beetje in. En het zijn eigenlijk mensen die toch ons programma behoorlijk goed volgen. Kras uit Amsterdam. En de single is in juli al uitgebracht. alleen ik was hem helemaal over het hoofd... of ik heb hem eigenlijk over het hoofd gezien. Daarom had ik ook gezegd... In de categorie over het hoofd gezien. Dit nummer van Kras dus. Hardburn eh, komt uit eh, juli van dit jaar. Toen hebben ze hem, eh, ja, eigenlijk... dus het is een, vanuit de zomer hebben ze dit neergezet. en ik, ja, Jaap Koper, die ik ben, chaot die ik ben... en zelfs ook struikel over mijn woorden. En soms ook zinnen die ik half afmaak en dan weer ergens oppak... Dan, dan, dan kom ik er zelf <laughs> al niet meer uit vanwege mijn enthousiasme ja, eh, merkte dan dat ik dit dus gewoon vergeten ben. Ja, dat gebeurt dan wel eens. Daarvoor hoorde je Verline met eh, Alleen. En daarvoor, moet ik weer even het uh, eh, lijstje erbij pakken. The Lost Noise van het, de EP Kingdom of the Sleazy Bitch and the Bastard Song Zo heet die voluit, die EP dan. En dat nummer dat heet Kingdom, wat we hebben gedraaid. Deze dames die hebben we vorige week nog even getroffen bij de Rob Akda En ze waren de runner-up, de eerste voorronde en een nieuwe single. zijn het dan de dames Leunaar, oftewel de tweelingzussen Danielle en Madelon Bruinhof. Want dat uh, schuilt achter deze dames. Die eh, de IJslandse eh, muziek toch een beetje als uitgangspunt hebben genomen. Dit komt ook uit Zandvoort en heet Bas Romein.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 to know you better. I'm afraid to hear the answers, and I'll be keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue is where I'll keep you. When love gets real, I'll search for the sky. I always aim too high, and as my wings are burning, I know that I should be returning down to the hill Let your coat There's no waiting for tomorrow Cause we don't know whether that's ever gonna be I've only known you a few years And I only know you from pictures go. Summer Why van uh, Melle was dat. En eh, ja, eh, daarvoor hoorden we Savers Secret van Lilith Merlo. En daarvoor hoorden we natuurlijk ook nog het nummer van Bas Romein. Want die komt uit Zandvoort. Zo hebben we er weer even een blokje van drie gehad. Maar ik had in het eerste uur iets van Hadassa. Maar het deed mij ook een beetje denken aan deze dame. En die kennen we allemaal nog. Nu van Hanneke Laura. stars and night sky Said the moon, let's make this up Where they should find love When in dark spaces scared the night, it will lighten up Just lighten up Now we are stronger, wiser Feeling round for some something new. you knew. All the planets got are solely scared of meeting out where they should find don't die of. Now we are stronger, wiser, feeling round for something warmer, closer, feeling round for something. something I would lose. It scares me how I'm running from myself to make you stay. Like I never used to. You caught me. ask me how I'm waiting for myself to say goodbye. It scares me how I clearly find it funny that life will never tell. It scares me how much I've been dreaming of who we would become. It scares me, I'm waiting for us to reconnect while that day never comes. You call me like a van eh, Ruud Haveling. Daarvoor A White NLM van eh, Lea Rai. En daarvoor hoorden we Hanneke Laura met nieuw. Het eh, programma is weer ten einde, vrienden. We hebben er nog eentje klaar staan. Dat is Labashida met het nummer Head. Die hoor je tot aan het nieuws van 10 uur. En daarna is het weer tijd voor Country met Nashville Radio. En ik zeg tot volgende week zonder Marcus van Dam.